11 uur. Raymond Seré met het NOS. Slag in de Syrische stad Homs zijn veel doden en een groot aantal gewonden gevallen. Volgens de staatstelevisie zijn zeker 46 mensen omgekomen en zijn er meer dan 100 gewonden. Gebouwen raakten beschadigd en auto's vlogen in brand. Er waren twee zware ontploffingen. Waarschijnlijk werd één van die explosies veroorzaakt door een zelfmoordterrorist met een bomgordel. Wie er achter de aanslagen zit is nog niet bekend. De Griekse politie meldt dat Macedonië zijn grens met Griekenland heeft gesloten voor Afghaanse migranten. De Macedoniërs laten alleen nog Irakezen en Syriërs door. De Macedonische autoriteiten zeggen dat Servië dezelfde maatregel heeft genomen. Waarom de twee landen geen Afghanen meer willen toelaten is niet bekendgemaakt. In de Amerikaanse staat Michigan zijn bij verschillende schietpartijen in de stad Kalamazoo zeven doden en een aantal gewonden gevallen. Het begon in een appartementencomplex waar de schutter een vrouw zwaar verwondde. Daarna schoten man een vader en een zoon dood bij een autoverkoper. Vervolgens schoot hij lukraak om zich heen op de parkeerplaats van een restaurant en doodde daarbij zeker vijf mensen onder wie een meisje van 14. De politie kreeg veel tips over de man en zijn auto en na een klopjacht kon hij worden aangehouden. Het gaat om een 45-jarige blanke man uit Kalamazoo. Nog nooit in de geschiedenis hebben zoveel mensen bij de NASA gesolliciteerd op de vacature voor astronaut. De ruimtevaartorganisatie kreeg ruim 18.000 brieven binnen. Bij het vorige record uit 1978 waren dat er 10.000 minder. Er zijn maar 8 tot 14 plekken te vergeven. De NASA gaat nu alle brieven doorlezen en over anderhalf jaar is bekend wie er worden toegelaten. De mensen die worden aangenomen krijgen dan een opleiding van twee jaar voor ze de ruimte ingaan. Het weer, het blijft bewolkt en de hele dag door regent het in het noorden. In het zuiden is het bijna overal droog.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 Miedo del reflejo, odiar la imagen, querer salir. La última gota del vaso inunda la vida que un día te di. No me sonrojo y no pienso pedir. prefiero ver con el corazón. Yo prefiero ver con el corazón. Yo prefiero ver con el corazón. Ja, welkom terug bij ZMM Jazz. We zijn begonnen met Chloe Bird, Con El Corazon. En uh, het volgende nummer is van Etta Jones, If I Had You. I could show the world how to smile. I could be glad all of the while. I could change the gray skies to blue if I had you. I could leave the old days behind, leave all my pals. I'd never mind. could start my life anew if I had a you. I could climb the snow-capped mountains, sail the mighty ocean wide had you by my side. I could be a queen, dear, ground, humble or poor, rich or renowned. There is nothing I couldn't do if I had you. from the Lord, rich or renowned. There is nothing I couldn't do speciaal voor ons oud-collega. it doesn't work. It's just another night, I guess, all tangled up in nakedness. You even touch yourself. bij de dames van de jazz. Eh, dus zojuist eh, Madeline Peru, nu Nora Jones. Come away with me. Come away with me on a bus Come away where they can't tempt us with their lies And I want to walk with you on a cloudy day goes knee high So won't you try to come Come away with me and we'll kiss On a mountain top Come away aantal jaar geleden hadden wij Room 11. Intussen nog? in het nummer Lovely Morning. can feel blijven. In the morning, Sabrina starts. When the moon is at its rest, you will find me at the time I love the best. Watching rainbows play on sunlight, pools of water, ice cream, cold light in the morning. Can't you imagine it? It's the morning of my life, yeah daytime, I will meet you as before. You will find me waiting by the ocean below, building castles in the shifting sands in a world nobody understands in the morning. It's the morning of my life the morning of my life. In the morning of my life, the minute takes so long to drift away. Please be patient with your life. It's the morning and you still to live your the ceiling in my room where we will stay until the sun shines another day. Lay on clothes and lights, and I'll be your name. It's the morning of my life. Yeah, the morning of my life. It's the morning. het eerste uur had ik het al eventjes over Rokia Traore. Die 16 maart gaat optreden in de North Sea Jazz Club in Amsterdam. Hier Leidou. 16 maart dus. Sea Jazz Club in Amsterdam. We gaan door met Billy Holiday. All of me. part that once was my heart. So Jazz for a Sunday Morning. Ja, kan ook niet anders. Benny Goodman met Ain't Misbehaving. Volgende nummer, John Coltrane, Duke Ellington. In a Sentimental Mood. natuurlijk. Take five. Nu Cara Emerald, Just One Dance. forever, but I got that too. Hollandse klasse natuurlijk. Karel Emerald was eh, zangcoach bij uh, voor mij Idols of zo. En eh, nou ja, ze heeft nu een mooie carrière inmiddels opgezet. Een andere Hollandse zanger, rapper, um, Lange Frans... die heeft afgelopen week een, een, nummer uitgebracht. Het nieuwe Het Land Van. Of Het Land Van, ja. Met daarin alle ja, politiek die eh, dan weer aan de kaak worden gesteld natuurlijk. Eh, maar het ging voornamelijk ook om de vluchtelingcrisis natuurlijk. Ehm, ja, en, eh, eigenlijk wachten we allemaal tot de wereld uit, uitgebrand is. En dat we het weer kunnen gaan opbouwen. Waiting on the World to, to Change van John Mayer. when we're standing at a distance. So we keep waiting, waiting, waiting on the world to change. Now, if we had the power to bring our neighbors home from war, they would have never missed a Christmas. No more ribbons on their door. And when you trust your television, what you get is what you got. Cause when they own it, dit was hem samen met eh, Ben Harper, John Mayer. We gaan deze aflevering ook weer eh, afsluiten met eh, Erik Troevas.